Marjet Krol met het NOS Journaal. Een Libische moslimextremist heeft in de Verenigde Staten 22 jaar cel gekregen... voor de terreuraanval op het Amerikaanse consulaat in Benghazi. Bij die aanslag in 2012 kwamen vier Amerikanen om het leven... onder wie ambassadeur Chris Stevens. Een Amerikaanse jury achter de 47-jarige Ahmed Abu Katala... schuldig aan verschillende terreurmisdrijven, maar niet aan moord... Daardoor ontloopt hij een levenslange gevangenisstraf. Na een brand in een flat in Tilburg is een dode gevonden. Het is nog niet duidelijk of het een man of een vrouw is. De brandweer trof de dode rond middernacht aan... nadat het vuur op de 16e etage van de flat was geblust. Politie en brandweer doen onderzoek in de Tilburgse flat. Mannen die last hebben van migraine hebben meer van het vrouwelijke geslachtshormoon oestrogeen in hun lichaam schrijven onderzoekers van het Leids UMC en het Erasmus MC. Van vrouwen met migraine was volgens de onderzoekers al bekend dat de hevigheid van hun aanvallen samenhangt met natuurlijke schommelingen in oestrogeenconcentraties. Nu zijn er voor het eerst aanwijzingen gevonden dat het geslachtshormoon ook bij mannen met migraine een rol speelt. De lancering van de Amerikaanse Webb-ruimtetelescoop is voor de derde keer in een jaar uitgesteld. Er is vertraging door menselijke fouten. De Webb-telescoop moet de opvolger worden van de Hubble en zou in oktober de ruimte ingaan. Maar dat wordt nu niet eerder dan maart 2021. En een Franse jongen van 12 is het gelukt om in recordtijd het kanaal over te zeilen in een optimist, een klein zeilbootje. Tom Goron uit Bretagne deed er 14 uur en 20 minuten over. En daarmee was hij ruim 35 minuten sneller dan het 15-jarige Franse meisje dat de oversteek in 2016 voor het eerst waagde in een optimist. Het weer nog. Vanochtend koel, 12 tot 15 graden. Maar op de meeste plaatsen gaat al snel de zon schijnen en het wordt warm. Maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANBB.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 Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Que maldita mala suerte la mía que aquel día cama, cama, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber. triste yo solo tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma, yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama, cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo, que tengo la camisa negra.